In Eindhoven zijn negen mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden er gisterochtend vroeg aangehouden, zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs. De politie heeft op acht plaatsen huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn computers, laptops, telefoons, USB-sticks in beslag genomen. Er zijn geen wapens en explosieven gevonden. En de mannen worden verdacht van het voorbereiden van een eh, terroristische aanslag. Voorbereidingshandelingen heet dat dan. En ook van eh, deelname aan een terroristische groep groepering. De mannen hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit en zijn tussen de 18 en 31 jaar. Vanaf morgen kunnen mensen weer op de normale manier gereanimeerd worden. Betekent dat hulpverleners weer mond-op-mond beademing mogen geven aan mensen met een hartstilstand. Ook hoeven ze geen afstand meer te houden of mondkapjes te dragen. In Engeland is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. En daardoor zijn er voedseltekorten en lange rijen bij tankstations. Door de pandemie hebben de afgelopen maanden tienduizenden vrachtwagenchauffeurs niet hun rijexamen kunnen doen. De brexit maakt de situatie nog lastiger doordat het nu moeilijker is om Oost-Europese chauffeurs aan te trekken. Veel Britten hamsteren nu brandstof en eten in de supermarkt. Vandaag gingen in heel Europa jongeren massaal de straat op voor het klimaat. Ook in Berlijn. En daar was ook een oud bekende bij. Hallo Berlijn! Wauw, It's, it's been a long time since I've seen so many people, wow. Greta Thunberg, vanwege de pandemie voor het eerst sinds lange tijd weer onder de mensen. Ze wees erop dat Duitsland een van de meest vervuilende landen ter wereld is. Germany is the fourth biggest emitter of CO2 in history. We must never give up. There is no going back now. We want change. We demand change. And we are the change. Thank you so much. Ook in Utrecht was vandaag een protestmars van jongeren tegen het klimaat. En dan nog het weer. Vanavond steeds bewolkter. Morgen eerst grijs, in de middag meer zon. En best warm tussen de 19 en 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 turn it up and throw a tantrum. This that hot Obama two step, they can't box me in. I'm two left. This that drip is more like oceans. They can't fit me in a Trojan. I'd apologize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 up and throw attention. Dit is ZFM Zandvoort.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

Antwoord 106.9 FM.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 down to Mexico. Lipstick on in the Thunderbird. Let's roll. Drive right off of the world. <laughs> Leave your job and your gaslight man. Modern life was a big letdown.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 to be dead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 my mind wants to explore. The tropical scent of you takes me up above. 哥。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 looking back, so take it in and let it go. You and me just right.